Trudy Vendrich met het NOS-journaal. De NS Centraal. De storing begon kort voor 7 uur vanavond. Reizigers naar en van Utrecht lopen daardoor een vertraging op van meer dan uur. Het is nog niet duidelijk hoe lang de storing zal duren. In Marokko valt de opkomst bij de parlementsverkiezingen waarschijnlijk lager uit dan vier jaar geleden, toen de opkomst 37% was. Vanmiddag stond het percentage op nog geen 12%. De Marokkaanse oppositie had opgeroepen tot een boycott omdat de verkiezingen niets wezenlijks zouden veranderen. Het Openbaar Ministerie doet onderzoek naar twee alternatieve hulpverleners. Het zijn een arts-acupuncturist uit Zaandam en een zorgverlener uit Amsterdam. De twee zouden een vrouw met kanker van de reguliere gezondheidszorg hebben weggehouden. De vrouw is inmiddels overleden. Een huisarts had de zaak bij de inspectie gemeld. Die heeft de alternatieve arts en de zorgverlener een werkverbod opgelegd. Het kabinet verhoogt de salarissen van sommige bestuurders in het onderwijs ten opzichte van eerdere plannen. Bestuurders van universiteiten konden aanvankelijk 217.000 euro verdienen, dat wordt nu 5.000 euro meer. Ook bestuurders in het basisonderwijs gaan meer verdienen. De beloningen in het voortgezet onderwijs en middelbaar en hoger beroepsonderwijs veranderen niet. In Engeland worden volgende week een laken en een kussensloop van Adolf Hitler geveild. Het beddengoed is in 1945 door een huishoudster meegenomen uit een woning van Hitler. Op het laken en de kussensloop staan een adelaar, een hakenkruis en de initialen van Hitler. De spullen moeten op de veiling 3500 euro opbrengen. Het weer. Vannacht opklaringen. Vooral op de Wadden kan het hard gaan waaien. De minima lopen uiteen van 3 graden in het oosten tot 7 vlak aan zee. Overdag eerst droog, maar later van het noordwesten uit wat regen. En het wordt dan een graad of 10. Dit was het. Dit is Johnson Hoka van de ANBB. Er staan momenteel geen files. Ik heb wel een overzicht van de snelheidscontroles.